Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een huis in Amsterdam-West is een explosief gevonden. Het is vastgemaakt aan de voordeur. De politie heeft de omgeving van de Jan Evertsenstraat afgezet... en de explosieve opruimingsdienst gewaarschuwd. In dezelfde straat werd in februari een handgranaat gevonden. Die was vastgemaakt aan de deur van een waterpijpwinkel. Dieselauto's van BMW die mogelijk brandgevaarlijk zijn... mogen in Zuid-Korea niet meer de weg op. Ze mogen alleen nog naar de garage voor een veiligheidscheck. BMW riep vorige maand ruim 100.000 auto's terug... omdat er een probleem was met de circulatie van uitlaatgas. In de eerste helft van dit jaar vlogen er wereldwijd 27 in brand. In Nederland gebeurde dat vier keer. In Zuid-Korea moeten 20.000 auto's terug naar de garage. Eigenaars mogen daar dus niet verder mee rijden. Wie dat toch doet, kan een jaar celstraf krijgen. De dienst die de koninklijke familie beveiligt heeft tekort aan personeel. Bij de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, DKDB, komen daarom tijdelijk mensen zonder politieopleiding. De politieacademie krijgt ervoor extra mogelijkheden om mensen te werven voor de DKDB. Iemand die is aangenomen moet op termijn wel alsnog de politieopleiding doen. De rechtspraak moet meer een afspiegeling zijn van de samenleving, vindt D66. Tweede Kamerlid Groothuizen pleit daarom in het AD voor meer rechters met een migratieachtergrond. Hij zegt in de krant dat 12% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft, maar in de rechtspraak is het maar 2%. Het D66-Kamerlid noemt dat onbestaanbaar. Het aantal openstaande vacatures is de kwart miljoen gepasseerd, meldt het CBS. En daarmee is het record van 2007 gebroken. In het tweede kwartaal nam het aantal vacatures toe met 16.000. Vooral in de handel en de horeca is veel vraag naar personeel.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 times I wish know I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't the one que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra. que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré what you made me do.